Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Amerikaanse Clinton heeft in Israël opgeroepen tot een duurzame oplossing... voor het conflict tussen Hamas en Israël. Ze sprak met de Israëlische premier Netanyahu. Clinton was met president Obama op reis in Azië... en ging vervroegd naar het Midden-Oosten vanwege de crisis. Israël en Hamas hebben de afgelopen dag in Cairo gepraat over een wapenstilstand... maar ze hebben nog geen overeenstemming bereikt. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil het statiegeld op plastic flessen behouden. Het vorige kabinet was juist van plan om het systeem af te schaffen. Maar de PvdA ziet veel voordelen in statiegeld en vindt daarom dat de plannen moeten worden teruggedraaid. De partij wil het systeem zelfs uitbreiden en voor kleine flesjes ook statiegeld vragen. Het vorige kabinet van VVD en CDA vond het handiger om mensen zelf hun plastic flessen te laten inzamelen... samen met het andere plastic afval... Maar de nieuwe coalitiepartij PvdA vindt dat het statiegeld moet blijven... en kan rekenen op de steun van GroenLinks, SP, D66 en ChristenUnie. De tuchtklacht die tegen de neurochirurg Kees Tulken is ingediend... is uitgebreider dan gedacht. Het gaat niet alleen om schending van het beroepsgeheim in de zaak Friso... maar ook over uitspraken bij Pauw en Witteman. Dat blijkt uit een interview met Tulken in het vakblad Medisch Contact... Na het ongeluk van de prins publiceerde NRC Handelsblad een artikel waarin stond dat Friso een schedelbasisfractuur had en dat de vooruitzichten gunstig leken. Dat artikel was geschreven door Tulkens' vrouw, die zich baseerde op gesprekken van haar man met de behandelend arts. In juli diende de inspectie een tuchtklacht tegen hem in. Tulkens zegt in medisch contact dat er zaken zijn bijgekomen, onder meer uitspraken over de behandeling van oud-premier Kals, bij diens overlijden in 1971. Tulkens deed die uitspraken bij Pauw en Witteman.